Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Belgische politie heeft in Brussel twaalf railschoppers opgepakt. In het centrum van de stad was op verschillende plekken onrust ontstaan... na geweldsoproepen op sociale media. Verschillende groepen jongeren keerden zich tegen elkaar en tegen de politie. Er werden bushokjes vernield en ook brandjes gesticht. De politie zette onder meer een waterkanon en traangas in. Rond middernacht was de situatie weer onder controle. Eerder op de avond waren 20 minderjarigen al preventief aangehouden. Bij de start van een motorrace in Engeland zijn twee coureurs overleden. Een derde raakte ernstig gewond. In de eerste bocht van de race op het circuit van Alton Park... kwamen elf coureurs met elkaar in botsing. De Brit Owen Jenner en Shane Richardson uit Nieuw-Zeeland kwamen om het leven. Na het ongeluk werd het race-evenement onmiddellijk stilgelegd. Het WK Snoeker is gewonnen door de Chinees Zhao Qintong. Hij werd in 2023 20 maanden geschorst in een onderzoek naar matchfixing. Zhao wist dat zijn collega's zich lieten betalen om wedstrijden te verliezen... en zette zelf ook in op wedstrijden.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 I find you very attractive. I've noticed you around. Um, I find you very attractive. Would you go to bed with me? you around. Um, I find you very attractive. Would you um, Would you go to bed with me?